Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Jonge mensen willen best minder vlees eten als dat goedkoper wordt. De vega-burgers en wokblokjes zijn behoorlijk prijzig, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Die organisatie sprak met een kleine 2000 jongvolwassenen... en vroeg wat voor hun een reden zou zijn om te stoppen met het eten van vlees. zorgen die ze hebben over het milieu en dierenwelzijn... maar ze zien het ook als optie om geld te kunnen besparen... En daarnaast gaven jongvolwassenen ook aan dat ze net zo kunnen genieten van kleinere porties vlees. Veel jongeren geven ook aan dat vlees eten een gewoonte is... en dat ze al een stuk minder hamburgers en gehaktballen eten... zodra ze uit huis gaan en op kamers gaan wonen. Daklozen moeten zo snel mogelijk een eigen huis krijgen. Want volgens het kabinet gaat het nu niet echt lekker, vertelt staatssecretaris Van Ooyen. Wat we vaak zien is mensen eigenlijk van opvang naar opvang gaan. Dan weer een tijdje in de opvang slapen. Dan weer een tijdje bij mensen eh, in de buurt. Dan weer een tijdje bij anderen. En uiteindelijk, als je ziet naar het herstel... kom je uiteindelijk weer gewoon in de samenleving terecht. Dat eigenlijk niet zo bevorderlijk is. Het is alleen niet makkelijk om opeens allemaal huizen voor daklozen te regelen... want er is al een groot woningtekort. De staatssecretaris denkt dat het plan in de toekomst wel uitvoerbaar is. Woon je in Friesland of Groningen en heb je cash nodig? Je moet dan het verst reizen om geld te pinnen. Banken hebben met elkaar afgesproken dat 99% van de Nederlanders... een geldmaat in de buurt moet hebben. Maar in vijf provincies is dat niet het geval. Naast Friesland en Groningen gaat het om Drenthe, Flevoland en Zeeland. En een lekker feestje in Utrecht. De stad bestaat vandaag 900 jaar. De hele dag zijn er allemaal festiviteiten. En vanavond treedt Kensington op vanaf de Dom. Al kan deze inwoner zelf ook prima zingen. Als ik boven op de Dom sta, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude grachie. En zo gaat hij verder. En ook deze mensen dragen de stad een warm hart toe. De gezelligheid, rood met wit. Alles, de dom, de gracht, gewoon ja, gezelligheid. Geboren getogen Utrechter. Vrolijke mensen. Iedereen is een beetje open, eerlijk. En eh, ja, het is, het is altijd een hele bijzondere stad gebleven. Nee, ja, ik zal niet weten wat ik zonder Utrecht zou moeten, hoor. Ja, het is gewoon de mooiste stad, toch? In het jaar 11.022 kreeg Utrecht als een van de eerste in ons land stadsrechten. Het weer lekker zonnetje en het blijft droog. Het wordt 17 graden op de Wadden en 22 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Behoorlijk wat vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij afrit Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd waardoor twee rijstroken dicht zijn. Hou rekening met ruim een uur vertraging vanaf afrit Baarn. Verder ook nog een file op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoren.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 Hey. A las yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte, mami, me Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alojo. Pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido. Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolío. Pa' dormir mal contigo, prefiere morirse frío, pasar salta al vacío, déjala vivir. Que hasta su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un casio.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 dat Nederland met de nieuwe gasboringen minder afhankelijk wil zijn van buitenlands gas. Volgens Van Gent duurt het nog jaren voordat het gas gebruikt kan worden. De middelbare school De Werkplaats in Beeldhoven is vandaag uit voorzorg dicht na de ontvangst van een dreigmail. Leerlingen van de school kregen een mailtje vanuit een account van een leerling. In de mail staat dat leerlingen zullen worden doodgeschoten. En vakbond CNV slaat alarm over wurgcontracten van Oekraïense en Poolse werknemers bij tuinders in het Westland. In het contract staat onder andere dat overtreding van de regels kan leiden tot deportatie naar Oekraïne.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 From a sinful life, I'll cleanse you in my love. For creation, there's a weakness of my love. the world to Georgia love. The only love that can bring peace in. Georgia love. So won't you try, I, I, I, I, try, love.